Die drie zouden ook Saoedische leerlingen zijn. Eén van hen zou het schieten vrijdag hebben gefilmd. De andere zouden de beelden in een auto hebben bekeken. Na de schietpartij werd de schutter door een agent gedood. De politie zoekt morgen verder naar de oorzaak van de explosie in de grillroom in Koevoorde. Het pand stortte gistermiddag in. Gisteravond werd na een urenlange operatie een jongen van vijf onder het puin vandaan gehaald. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De politie roept twee agenten op het matje die bij de ingestorte grillroom een selfie maakten... terwijl op de achtergrond reddingswerkers bezig zijn. In Mexico-stad heeft een man drie mensen doodgeschoten... in een gebouw vlakbij het Nationaal Paleis. Hij wilde in dat gebouw gaan wildplassen. Twee mannen die hem hierop aanspraken werden door hem beschoten... en ook twee anderen nam hij onder vuur. De schutter werd doodgeschoten door agenten. The Favorite is de grote winnaar van de European Film Awards... die zijn uitgereikt in Berlijn. Het kostuumdrama werd uitgeroepen tot beste Europese film. En Jorgos Lantimos kreeg de prijs voor beste regisseur. Olivia Colman, die koningin Anne speelt, kreeg de onderscheiding voor beste actrice. Ook de prijzen voor beste comedy, camerawerk, montage, kostuums en visagie waren voor de favorite. In de eredivisie heeft AZ door een overwinning op PEC Zwolle... het verschil met koploper Ajax teruggebracht tot drie punten. De Alkmaarders wonnen in Zwolle met 3-0. PSV boekte een simpele zege op Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 5-0. Het weer de komende uren vanuit het westen regen en aan zee een stormachtige wind. Vanmiddag zon, wolken en wat buien, dan waait het iets minder hard.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 Und meine Mutter fragt mich, wann sie endlich Enkel haben kann. Ich zieh lieber um die Häuser und denk nicht mal daran, noch nicht mal irgendwann. Du hast mich einfach angeschrieben. Hallo, wie geht's? Kommst du vorbei? Ich muss mein Schweinehund besiegen. Ich kann den letzten Zug noch kriegen, um in der Früh bei dir zu sein. Polter, schläfst du mir nachts um vier. Holter, die Polter, stand ich vor deiner Tür. Und was ich gewollt hab, war gar nicht mal so viel.